Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte hoopt dat dit weekend een effect van de coronamaatregelen te zien is. Het aantal besmettingen blijft maar oplopen. Afgelopen dag ook weer bijna 6000. Anderhalve week geleden gingen een aantal strengere regels in... zoals het eerder sluiten van kroegen en de verplichte kleinere gezelschappen. Maar tot nu toe lijken die weinig effect te hebben. Daarom wordt het weekend belangrijk, zegt Rutte. We gaan dit weekend natuurlijk heel goed kijken hoe het zich eh, aandient... en dan de cijfers analyseren. Dat kan cruciaal zijn, maar of dat ook zo is, hangt ook af van de laatste inzichten en de adviezen. Nederland zit nu bij de landen met de meeste besmettingen ter wereld. We zitten ja, ongeveer in de top drie hè, met eh, Frankrijk en Spanje. Ja. ja. Slechter dan Amerika. Hoe vindt u dat? Ja, wat vindt u daarvan? Is dat goed? Nee, toch? Het is heel slecht. Want dat betekent dus dat eh, mensen die eh, dachten misschien de komende maanden een bepaalde operatie te krijgen... nu in de zorg zitten of die wel doorgaat. Dat betekent dat mensen in de zorg weer verschrikkelijk hard moeten werken... die al zo hard gewerkt hebben. Dat betekent dat er meer mensen overlijden. Coronatesten uit ons land gaan toch niet naar Abu Dhabi. Dat was een plan van minister De Jonge, omdat hier weinig plek is in de laboratoria. In de Arabische Emiraten wel, maar er zijn toch te veel zorgen over privacy. Bij de coronateststraat in Zaandam staat voortaan beveiliging. Volgens de gemeente worden GGD-medewerkers steeds vaker lastiggevallen. Het is onduidelijk waarom en wat er dan is gebeurd. Maar de burgemeester noemt het te triest voor woorden dat mensen die werken voor onze gezondheid beschermd moeten worden. Veel mbo-studenten staan te trappelen om stage te lopen... maar dat is door corona best lastig om een plekje te vinden. Merken ook jongeren in Utrecht die graag BOA willen worden. Door de coronacrisis hebben gemeenten bijna geen tijd om ze op te leiden. Ja, dan zeggen ze de druk op dit moment is zo hoog. We zijn zo druk met al onze taken bezig. Op dit moment hebben wij geen plaats voor stagiaires... en we moeten je echt teleurstellen. Sander heeft geluk. Hij vond wel een stageplek... maar hij moet wel eens een uppie de straat op vindt hij helemaal prima. Je leert heel veel in plaats van als je constant met een begeleider eh, mee moet gaan. Hij koudt alles voor je voor. De BOA-stagiaires in Utrecht zijn nu nog een proef. Als het lekker uitpakt, wordt die proef op meer plekken gedaan. Dan nog het weer. Je hebt kans op een bui vanavond. Het rolt vannacht af naar graad of 7.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 Regio's waar het aantal besmettingen hoog blijft... kunnen binnenkort ook zelf besluiten om bijvoorbeeld scholen en toeristische attracties te sluiten. Dat meldt NRC op basis van een lijst met mogelijke regionale maatregelen... van het ministerie van Volksgezondheid. In de Spaanse hoofdstad Madrid stijgt het aantal coronabesmettingen zo snel... dat de regering de noodtoestand heeft afgekondigd. Sinds drie uur vanmiddag zit de regio Madrid voor twee weken op slot. En veel Nederlandse voetbalstadions zijn niet veilig. Volgens het auditteam Voetbal en Veiligheid moet er structureel aandacht komen... voor instortingsgevaar, terroristische aanslagen en extreem weer.